Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Bepaalde patiëntgegevens toch te delen met een databank... hoewel dat volgens de minister niet mag. Instellingen in de gezondheidszorg laten patiënten voor en na hun behandeling vragenlijsten invullen... over onder meer angsten en zelfmoordneigingen. Die angsten worden volgens GGZ Nederland gebruikt om de kwaliteit te verbeteren. Volgens minister Schippers moeten patiënten daar dan wel toestemming voor geven. Maar GGZ Nederland zegt volgens trouw regels gevonden te hebben... waardoor die toestemming niet nodig is. Persoonsgegevens worden overigens niet gedeeld. De politie is op zoek naar degene die in een straat in Schiedam zeker 52 auto's heeft bekrast. Het lijkt erop dat de dader met bijvoorbeeld een sleutel langs de geparkeerde auto's is gegaan. De schade loopt in de duizenden euro's. Bij referenda in de Italiaanse regio's Lombardije en Veneto heeft de overgrote meerderheid gestemd voor meer autonomie. De regio's zijn de rijkste gebieden van het land. Ze willen daarom meer zeggenschap en meer inkomsten uit belastingen. De referenda waren niet bindend, maar geven de bestuurders van de regio's wel meer invloed bij onderhandelingen met de regering in Rome. In beide regio's is de anti-immigratiepartij Lega Noord aan de macht. De jongen van 17 heeft in Zwitserland meerdere mensen verwond met een bel. De tiener viel zijn slachtoffers aan op het dorpsplein van Vloems. Daarna ging hij er in een gestolen auto vandoor. Toen hij vervolgens bij een ongeluk betrokken raakte, trok hij te voet door naar een tankstation. Daar verwondde hij nog meer mensen. Uiteindelijk schoot de politie hem neer, waarna de jongen werd gearresteerd. De verdachte zou alleen gehandeld hebben. De politie gaat niet uit van terrorisme.